Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen kregen van justitie de keuze. Zeg waar de gestolen kunstschatten zijn, want anders zetten we je foto online. Dat zegt justitieminister Van Wil. En volgens hem is deze keuze gemaakt omdat het om een grote zaak gaat. Ik heb gisteren met mijn beide Roemeense collega's gesproken in Warschau... de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Eh, dit is een enorme klap daar. En, en hij haalde nogmaals, voor ons is dit alsof de nachtwacht is gestolen in, in Roemenië. Eh, dat is hoe het daar ervaren wordt. Ja, het komt eigenlijk nooit voor dat namen en foto's naar buiten worden gebracht... nadat verdachten al zijn opgepakt. Maar de Roemeense kunstschatten zijn dus nog niet gevonden. Het Drents Museum ging vanochtend wel weer open. De regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf... kan in gevaar komen door een uitspraak van de Raad van State. Daar is het kabinet bang voor. 1700 boeren hebben zich gemeld voor de stoppersregeling. En daarin staat dat ondernemers die stoppen... nog een klein beetje aan stikstof van hun oude vergunning mogen uitstoten. Bijvoorbeeld om een ander nieuw bedrijf te beginnen. Maar door een eerdere uitspraak van de Raad van State lijkt dat ook op losse schroeven te komen. Landbouwminister Wiersma maakt zich er zorgen over. Wat ik vooral echt heel vervelend vind is dat er nu boeren zijn die hebben zo'n emotioneel ja, super emotionele keuze gemaakt. En dat die nu toch weer in onzekerheid verkeren. Dus ja, we zijn nu echt eh, hard bezig om eh, dit in kaart te brengen. En eh, ja, wat mij betreft kan dit niet de bedoeling zijn van een beleid. De stoppersregeling is vooral bedoeld voor de grootste stikstofuitstoters. En een Belgische jongen van 12 is gisteren in een auto van Hasselt naar Nederland toegereden. De politie kon hem uiteindelijk na een lange achtervolging oppakken in de buurt van Eindhoven. De jongen richtte op meerdere plekken schade aan. En waarom hij achter het stuur kroop en van wie de wagen was, is niet bekend. Het weer dan nog veel zon, met alleen in het zuidwesten van het land kans op wat bewolking bij een graad of 7. Vanavond en vannacht gaat het op veel plekken licht vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 perdonerai senza mai pensare che come roccia io ritorno come se Questo cielo in fiamme ricadesse in me.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 of zwijgt en kijkt me laag.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 lane